met het NOS-journaal. Bij vleesproducent Esro in Nuenen heeft de Voedsel- en Warenautoriteit een inval gedaan. Samen met de Fiat worden vrachtwagens en het bedrijfspand gecontroleerd. Volgens een persfotograaf ter plaatse zijn er ook mensen aangehouden... onder wie de eigenaar van het vleesbedrijf. Een woordvoerder van de NVWA kan dat niet bevestigen. De reden van de inval in Nuenen is niet bekendgemaakt. gemaakt. 43 websites waarop designerdrugs worden aangeboden zijn offline gehaald. Uit onderzoek van de NVWA en de inspectie blijkt dat er nieuwe soorten psychomiddelen werden aangeboden die in strijd zijn met de wet. De sites beweren dat de middelen zijn bedoeld voor onderzoek en niet om te gebruiken. De maximale temperatuur waarbij vee mag worden vervoerd in vrachtwagens gaat omlaag. In de toekomst mogen dieren niet meer worden vervoerd als het warmer is dan 30 graden. Die grens lag op 35 graden. Met de maatregel komt staatssecretaris Erkens van Landbouw tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, onder meer van de Partij voor de Dieren. Bij hoge temperaturen kunnen onder meer koeien en varkens last hebben van hittestress. De maatregel geldt vanaf 1 april volgend jaar. De president Zelensky heeft in Middelburg de Four Freedoms Award ontvangen. Hij en het Oekraïense volk kregen de prijs vanwege hun strijd en moed in de oorlog tegen Rusland. Ook de Franse Gisèle Pellicot kreeg een award. Zij werd bijna tien jaar lang door haar echtgenoot gedrogeerd en door tientallen mannen verkracht. De organisatie van de Olympische Spelen in Brisbane in 2032 is niet van plan om het onderdeel roeien te verplaatsen. Een groep van 500 roeiers had daartoe opgeroepen in een open brief... De rivier de Fitzroy staat bekend om de sterke getijden en er leven veel krokodillen. Maar de organisatie zegt geen nieuwe roeibaan te willen bouwen. De Internationale Roeibond moet eindelijk een oordeel gaan vellen over de locatie van het roeien in Brisbane. Het weer bijna in het hele land zon. Alleen in het zuidoosten kan hem bijvallen. Het is 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... want bij Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Je kunt omrijden via Amsterdam-Zuid over de A4, A10 en A2... maar op de A4 staat ook een flinke file naar Amsterdam.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 Oh, when you sit and think nobody knew because the girls are talking, the girls are talking. So y'all need to know this, that we'll straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it.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 Summertime, need you cool. Are you cool? and your brother Fry. What's the motive? And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So, politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, but rarely do they feed us. But I'm back against the wall. I don't we can at all. Can not you decide? how you mesmerize? Do you know where side you're standing? Cause when it falls, don't take us all.